met het NOS-journaal. Bij de oorlog in Gaza wordt systematisch seksueel geweld gebruikt door Hamas. Blijkt uit nieuw onderzoek dat de Britse krant The Times heeft ingezien. Israëlische onderzoekers spraken met teruggekeerde gijzelaars en ooggetuigen. Zij vertelden over verkrachtingen tijdens de terreuraanslagen op 7 oktober. Maar ook daarna zouden gijzelaars zijn aangerand en geïntimideerd. Andersom beschuldigde de VN het Israëlische leger eerder al van seksueel geweld tegen Palestijnen in Gaza. Het zou onder meer omgaan om verkrachting en verminking. KLM-piloten gaan als reservisten bij Defensie gevechtsvliegtuigen besturen. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij afgesproken met het ministerie van Defensie. Het gaat om piloten die nog niet zo lang bij KLM werken... en hiervoor al bij Defensie hebben gevlogen. KLM gaat vijf voltijdsbanen vrijmaken... zodat de piloten weer ingewerkt kunnen worden bij Defensie... en bijvoorbeeld in F-35-straaljagers kunnen vliegen. De piloten doen dat vrijwillig. Volgens demissionair staatssecretaris Tuinman helpt de samenwerking... om Nederland weerbaarder te maken. Volgens het Russisch Openbaar Ministerie heeft een pas ontslagen minister zelfmoord gepleegd. Zijn lichaam werd gevonden in een auto. Waarom Roman Starovoit dat heeft gedaan is niet bekend. Maar er gaan verhalen dat het te maken had met de schandalen rond de verdediging van de grensregio Koersk. Waar Oekraïne vorig jaar is binnengevallen. Hij was daar gouverneur. De etappe van de Tour vandaag is gewonnen door de Belg Tim Merlier. De massasprint in Duinkerken eindigde in chaos. Drie kilometer voor de finish was er een valpartij en vlak voor de streep nog één. Mathieu van der Poel blijft in de gele trui. Het weer, vanavond af en toe een bui en vannacht nog meer regen. In het zuidwesten kan het ook gaan onweren, met kans op hagel en veel regen in korte tijd. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen dan een mix van wolken, zon en buien bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland wordt nog langzaam gereden over de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Velzen gebeurde namelijk een ongeluk. Bergingswerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. En de vertraging is drie kwartier. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij de afrit AMC. Bij knooppunt Koenplein op de A10 vanuit knooppunt Nieuwmeer naar Watergaas meer nog 10 minuten vertraging. En 10 minuten extra op de N522 vanuit Amstelveen naar Meer bij Amst Oude Kerk aan de Amstel.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 Love Can Take You Places van Lemon. En dat was ook Cat Coffee Jazeker, die illustere dame van de Stereo MC's... die heb je hier ook op kunnen horen. Daar wordt nog regelmatig gebruik van gemaakt gaan we toch eens even eh, straks misschien even vragen hoe dat eh, precies zit. Eh, want Lemon heeft ook een bijzonder jaar uitgeroepen. Maar dat ga je straks allemaal in het tweede uur, of het derde uur worden, Ik moet het goed zeggen, derde uur. Want dit is inmiddels uurtje nummer twee waar we in zitten. En als we dan toch een beetje in diezelfde stijl blijven... ik moet dan denken aan Edwin Sibbel in Zandvoort. Hij was een van de drie organisatoren van wereldse smaker. En hij uh, contracteerde deze dame, Anouk Wolf. Maar hier nog met The Void. I feel the heat rushing through my veins. We walk a fine line, and it's about time. We go together like water and fire. aandelen bij eh, Low Edex hoor. Helemaal niet. Maar het is eh, gewoon lekker als je dat in één blokje kan laten eh, horen. eerst The Void met de onmiskenbare stem van Anouk Wolf. En dat doe ik om even <laughs> mijn dorpsgenoot Edwin Sibbel een beetje te plagen. Van joh, dan moet je ook beter opletten met wie je dan op een gegeven moment zaken doet. Het is dat Anouk Wolf dat zelf zegt. Want anders had uh, Edwin Sibbel dat helemaal nooit begrepen... dat hij de winnaar van de headliner in zijn wereldse smaken had eh, staan. Ja, maar het was trouwens niet met de Voort en ook niet onder Anouk Wolf zelf. Nee, ze had een, een, eh, een soortement van coverband, uh, een discoband... die allerlei disco-covers en weet ik allemaal wat voor materiaal uh, liet horen... tijdens de wereldse smaken op die zaterdag een beetje, dacht ik, rond het hemelvaartsweekend. Want dat was toen. En ik denk dat dat een beetje het tweede of derde weekend van mei is geweest. Zo lang is het alweer geleden. Uh, Lowe en dat eh, nummer Nan, dat is volgens mij ook nog eind mei nog uitgebracht. Geldt niet voor dit eh, verhaal, want April Afternoon is vorige maand uitgekomen. En volgens mij ook in het weekend, in het superrelease weekend van het laatste weekend van juni. Dus dat is nog koud een week of warm een week geleden. Het is mooi hoe je het bekijken wil. April Afternoon samen met Burned Lock. En dat nummer dat heet Super Connected. We watched you fall down to your knees and kiss the ground, the air trickly. You told the world you now believe you're super connected with love. It's not about me. Mother Earth is this daisy. Don't look out the window. Show us a butterfly we can read. Super connected. Designing your suit so you look hot. The first in 63. You put the ass in astronaut. beetje in het eh, Nederlandstalige gedeelte. Wat eh, normaal gesproken een beetje altijd in het eerste uur zit. Maar nu in het tweede uur. En dat heeft ook eh, te maken met deze Pien. Die normaal gesproken in het Engels alles uitbrengt. Maar dit is toch wel heel uniek. En ze heeft een Nederlandstalige single uitgebracht het laatste hoofdstuk. En de volgende die je zo dadelijk gaat horen... die is ook van iemand die normaal gesproken instrumentaal en ook Engelstalig een beetje wat laat horen. Niet zeggende dat ik ook April Afternoon met Burn Lock even af moet kondigen. Want anders krijg ik daar weer boze brief over. Eh, Superconnected heet het nummer. Eh, dan even over die Jorge Nataling. Want dat is, het, eh, dat is een anagram voor Arno Tijnagel. En laat hij nou net dat onder zijn eigen naam ook uitbrengen. Want het is een Nederlandstalig nummer. En het gaat over zijn moeder. Er zit heel veel intensiteit in. Afijn, je hoort het nu. miljoenen scenario's zich hebben afgespeeld. te veel. Wanneer we rennen door de tijd, dat is wanneer de toekomst zo verdwijnt. Recht voor onze ogen, daarom sta ik nu stil. Ik heb het overwogen, maar het is niet de moeite waard. je zoveel zeggen, maar ik kan niet uit mijn woorden. Wanneer de twijfel overwint, dat is wanneer de stilte ons weer... We proberen ze natuurlijk eh, komende week in eh, de in te halen. Want op 19 juli gaan ze uh, iets doen. ik zit ook een beetje de mailwisselingen een beetje te bekijken met deze band. False Perspective. Uh, want uh, bijna twee jaar geleden zijn ze al een keer te horen geweest met de toenmalige single Runaway... Ehm, want er wordt natuurlijk nog iets eh, rondom het hele verhaal... wat ze aan nieuw materiaal gaan uitbrengen. Ehm, namelijk in de Pop Delft Talent Award. Daar eh, <coughs> zijn ze voor genomineerd. En op 19 juli houden ze een album release party... met een aantal gastartiesten. En Vols Perspective laat ook een Nederlandstalige talige eh, single horen... Rennen door de tijd. En daar sluiten ze mee aan met Arno Tijnagel. Dan gaan we verder met een songwriter die ik ook wel eens hier telefonisch in de uitzending heb gehad. En dat is Elke Vol uit heet die Elke Ankersmit. En het nummer dat heet Same As It Was. Stained glass windows hide. That the house seems to move on its own. I can still hear the wind blow. time go? Wouldn't it be nice to know? pain in all the things I strain to hold. I want to leave them all behind and start over. nummers achter elkaar. Elke met Same As It Was. En dit is ook wel een apart eh, verhaal, want ik heb wel eens eerder werk van haar laten horen. Een van de laatste nummers dateert toch wel weer van 2020. En dit is haar nieuwe nummer. Isle and Treasure Hunters. En ze is zowaar weer helemaal terug van weg geweest. En achteraal schuilt Lise Zo heet zij in het echt. En dit was een single die nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Judah Rivers met Wonderland. There's nothing that could console me 24-7, it can't control me So I lose myself in my tea time dreams try to get lost Can you tell me what it means? You look for the place where you can lose no one So I don't feel lost, not alone This empty house is not my home You look for the place where you can lose no one So I don't get lost on my own I need a heart that's made of stone oh, oh. find a piece of me that's deep inside Because I, I, I, I still try, try, try Still I'm lost and I don't know why, why, why You look for the place where you can lose no one So I don't feel lost, not alone This empty house is not my home You look for the place where you can lose no one So I don't get lost on my own I need a heart that's made of stone oh. oh. through my fingers Sometimes it's like you're gonna disappear And I don't want to live with the feeling To lose what's always been here duidelijk eh, de stem van Elsa van der Greft eh, die je hoort. En dit keer niet onder de Meadow, nee, onder een andere naam. Something Else. Ja, dat is wel heel erg leuk eh, bedacht. En de single die een beetje een zomerse vibe kent, No Easy Way Out. Daarvoor hoorde je Judah Rivers en Wonderland. En vorige week was ik bij de opening van Pride at the Beach. En daar vertelde Ruud Houwlingen een drukwekkend verhaal over zijn vader. Maar goed, we laten nu toch een totaal ander nummer horen van hem. Maar wel even leuk om nog weer even terug te grijpen naar vorige week. I'll always believe in you. Drifting away from you. My heart a clenching fist beating itself up. It's not what I want, but it is happening. what keeps me hanging on. Feels just like a new day. The air is crisp and cold. lament sounds from a rooftop. All the world is rushing while I am ambling till I'm ready to begin again. Feels just like a new day. Air is crisp and cold. I see my future alone with somebody else. So why do you haunt me, haunt me? I think I need help. I'm staring at the ceiling. I don't wanna talk, cause they don't know I'm healing. No, they don't know I'm lost. You're always on my mind, and I can get you out. Maybe I should call you, but with a aantal opzichten lijken wij eigenlijk ook wel een beetje op Volendam eerlijk gezegd. Want ja, eh, de Volendammers hebben bijvoorbeeld Jan Smit. Dat is een beetje weer van het wat populaire genre. Dat eh, hebben wij ook met uh, Yves Berensen. Die toch ook wel weer zijn sporen behoorlijk verdiend heeft de afgelopen tijd. Maar we hebben ook een ander geluid in Zandvoort. Net als in Volendam, het andere geluid van Volendam. Maar het andere geluid van Zandvoort. En dat wordt vertegenwoordigd door onder meer Ruud Houweling. Die je net hebt kunnen horen met het nummer I'll Always Believe in You. En deze Bodine Monet, eh, want eh, die heeft ook de meest recente single die ze uitgebracht heeft, die hoor je er niet net. En dat is Reckless Car. En die Bodine Monet, daar is ook nog wat eh, over te vertellen. Want als het goed is, komt die volgende week hier live spelen. Ja, we gaan weer drie weken lang weer live dingen doen bij Alternative FM. Het is weer even wennen, denk ik, voor twee personen. Want die, eh, die ene die, is, eh, die heeft vakantie genomen. En die andere die zit ergens nu, geloof ik, ergens <laughs> thuis. Een beetje nog het een en ander uit te werken, denk ik. Eh, maar goed, het wordt weer een beetje de boel afstoffen. En kijken weer waar alles staat. Nou, dat gaan we volgende week allemaal vanzelf wel meemaken. De laatste keer dat we hier iemand in de studio... dat is alweer een week of drie geleden. Dat is met de hovenier, eh, Gerard uh, Heusingveld. Maar ja, dat is <laughs> alweer een week of wat eh, terug. Eh, we gaan een beetje dit uur afsluiten. En dan hoop ik dat dit qua timing een beetje uitkomt. Want je weet het maar nooit hier met dit, met dit apparaat. En anders, dan moeten we weer een Max van Remmeren erop zetten. Maar die, twee, die, die twee jongens, Wouter Zwijgman en Danny Tol... want daar heb ik het over... Ja, die hebben als DK Rebirth eh, nog een aantal dingen uitgebracht. een dubbele single zelfs. Een dubbele A-kant, zoals je dat dan eh, eigenlijk mag noemen. Heat en Alloy, dat zijn eh, de nummers. En het gaat om de laatste, of de, eerste die ik genoemd heb. En dat is deze. En dat is meteen de opmaat naar het uurtje nummer 3... waarin het wat stevige materiaal te horen is.